De onafhankelijke VN-organisatie steunt daarmee de westerse bezorgdheid over de kwestie. Het IAEA baseert zich op informatie uit inlichtingenrapporten van de VN-lidstaten. Daaruit zou onder meer blijken dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een behuizing van een kernkop... en onderzoek doet naar de geschikte hoogtes om die te laten ontploffen. Ook zijn er aanwijzingen dat Iran een ontsteker voor kernladingen aan het ontwikkelen is. De vertrekkende VN-klimaatchef Ivo de Boer heeft er een hard hoofd in... dat de klimaattop in Mexico eind dit jaar een bindend verdrag oplevert... Volgens de boer heeft het tegenvallende resultaat van de recente top in Kopenhagen duidelijk gemaakt dat het daarvoor waarschijnlijk nog te vroeg is. In Mexico kan op zijn best een ontwerpversie van een langetermijn klimaatbeleid worden opgesteld, denkt hij. Vooral ontwikkelingslanden zullen zich volgens de boer voorlopig nog verzetten tegen een bindend verdrag. Ivo de Boer vertrekt in juli na vier jaar als hoofd van het Klimaatbureau van de Verenigde Naties. Naar eigen zeg heeft dat niets te maken met het mislukken van Kopenhagen. Het is onzeker of de eerste paal voor een markant gebouw van architect Koolhaas in Den Haag nog voor de zomer de grond ingaat zoals de bedoeling was. De gemeenteraad besloot na een urenlang debat de beslissing over de bouw over te laten aan de nieuwe gemeenteraad die aantreedt na de verkiezingen. Volgens de raad is het bouwplan nog niet genoeg uitgewerkt en zijn de risico's onvoldoende in kaart gebracht. Het gebouw bestaat uit drie torens van 93 meter hoog die aan de bovenkant met elkaar verbonden zijn. Het moet voor het Centraal Station komen te staan en ruimte bieden aan woningen, kantoren en winkels. Als het aan het gemeentebestuur had gelegen, was de bouw voor de zomer begonnen.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 Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip Jij bent Doe nou de bril. staan is oude koffie. Ik ben de paus. Jij bent he? de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol.